Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Van de Junabomber. Teksten over feminisme en over multiculturalisme zijn door Anders Breivik letterlijk of met een hele kleine aanpassing overgenomen. Ted Kaczynski, die bekend werd als de Junabomber, pleegde van 1978 tot 1995 in Amerika aanslagen met bombrieven. Drie mensen kwamen daarbij om. Kaczynski zit in de VS een levenslange gevangenisstraf uit. Breivik wordt de komende dag voorgeleid. Hij heeft eerder al een bekentenis afgelegd en wil volgens zijn advocaat uitleggen hoe hij tot zijn daad is gekomen. Bij de bomaanslag op het regeringscentrum in Oslo en de schietpartij op het eilandje Utoya zijn 93 mensen omgekomen. Het kamermeisje dat oud-IMF-topman Dominique Stroos-Kaan beschuldigt van verkrachting heeft voor het eerst de publiciteit gezocht. Ze heeft een interview gegeven aan Newsweek. In het weekblad zegt Navisatu Diallo haar naam te willen zuiveren. Vanwege Stroos-Kaan word ik nu een prostituee genoemd. Ik wil dat hij naar de gevangenis gaat en dat hij weet dat niet alles te koop is. Diallo beschrijft in Newsweek hoe Schoos Kaan haar op 14 mei op zijn hotelkamer tot orale seks dwong. Over haar geloofwaardigheid zijn twijfels ontstaan. Zo heeft ze gelogen om een verblijfsvergunning te krijgen. Ook zou ze met een vriend in de gevangenis hebben besproken dat ze aan de zaak geld hoopt over te houden. In de staat New York zijn de afgelopen dag honderden homostellen getrouwd. Sinds zondag is het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht in de staat toegestaan. Kort na middernacht trouwden twee vrouwen in Niagara Falls in het bijzijn van hun kinderen en kleinkinderen. Het Huis van Afgevaardigden en de Senaat van de staat New York stemden eind juni in met het legaliseren van het homohuwelijk. In verschillende steden in de staat werd er tegen geprotesteerd. Demonstranten zeggen dat het voorstel erdoor is gedrukt en dat er niet, zoals in andere staten, een mogelijkheid voor bijvoorbeeld een referendum is geweest. New York is de zesde en grootste staat waar het huwelijk mogelijk is. Het weer vannacht bewolkt en in het noorden nog kans op een bui. Overdag vooral in het oosten eerst nog wat regen, maar die trekt snel weg. In het noorden en oosten blijft het lang bewolkt. In het zuiden en westen breekt ook af en toe de zon door en het wordt zo'n 18 graden.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 Leren medaillons, roffen door dag, Hoge Adidas of die gevlokte dag. Veel minder herkenbaar, was hip op de shit. GPE was militant en R&B swing beat. Wat was de ding nou? Dat was de ding niet. Je hoefde die beat niet, al had het die swing niet.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 Dans maar, dit is nu die lekkere dansplaat. Dans maar, ook als je zeker helemaal geen kans maakt. maar en dans maar, want dit is nu die lekkere dansplaat. Dans maar en au, Deze potje ken ik de hele nacht verdansen.